Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Minder internationale studenten hebben zich dit jaar ingeschreven voor een bachelor aan Nederlandse universiteiten en hbo's. Op sommige plekken is de daling groot. Op de VU in Amsterdam melden bijna een kwart minder studenten zich aan. Het kabinet wil dat er snel minder internationale studenten naar Nederland komen. Er is een kamertekort en ook willen ze meer onderwijs in het Nederlands. Universiteiten zijn er niet blij mee... omdat ze veel inkomsten mislopen als internationals niet meer hierheen komen. In Frankrijk is mogelijk degene opgepakt die vorige week in Rotterdam... een slapende dakloze aanviel met een steen. Het is een man van 32 uit Cameroen. Gisteren werden er bij opsporing verzocht nog beelden van hem vertoond. Hij zou in Lyon een dakloze gedood hebben. Want er is gisteren een levenloze man gevonden, niet ver van een treinstation... met vlakbij hem een grote steen die gebruikt is om hem te doden. En de politie houdt er rekening mee dat het dezelfde man is... en werkt nu samen eh, met de Franse politie in het onderzoek. De verdachte is nu opgepakt in een trein in Zuid-Frankrijk... omdat hij daar een vrouw aanviel. Het slachtoffer uit Rotterdam ligt nog zwaar gewond in het ziekenhuis. En misschien heb je er wel eens van gehoord. Chinese panda-diplomatie. Ze proberen daar al jaren om politieke contacten goed te houden... door panda's uit te lenen aan andere landen. Nou, de Zuid-Koreaanse Yoon Suk-yeol heeft ook wat opvallends bedacht. Hij gaat op golfles, zodat hij met Trump potjes kan golven. Mijn collega Ellen Kamphorst ging de baan op en verzamelde alvast wat tips voor de Zuid-Koreaanse president. Zo, ik zou zelf zeggen nadat hij een goede bal heeft geslagen, niet <laughs> nadat het slecht gaat. Eh. Zoek een uitrusting die bij je past. Hè? Dus de, de lengte van je golfspullen. En het is ook gewoon belangrijk om te oefenen. Oefening baart kunst. Het is een combinatie. Je bent niet alleen maar aan het praten. Je bent aan het spelen en dan kom je weer samen bij een volgende hol. En dan kan je weer even een balletje doen. Eh, dus misschien is dat wel de mooie afwisseling. Helemaal gek is de gedachte van de Zuid-Koreaanse president niet. Een Amerikaanse krant zocht uit hoe vaak Trump op de baan stond. De vorige keer dat hij president was, was hij er in vier jaar tijd waarschijnlijk dik 260 keer te vinden. Het weer nog. In het oosten nog mist en kans op motregen. In de rest van het land is het grijs, maar wel droog. Bij 8 tot max 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits beleeft nu ongeveer zijn drukste moment. Het begint zelfs al iets af te nemen. Op de A1 nog een file. Amersfoort-Amsterdam tussen Baarn en Naarden. 8 kilometer, kwartiertje extra. Ook de A2 naar Amsterdam is het druk voor Vinkenveen, 10 minuutjes. Om doorbergingswerkzaamheden bergingswerkzaamheden, één rijstrook is dicht. En dan nog de langste file op de A27, Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en Knopen de Lunetten, 35 minuten. Er stond eerder een kapotte vrachtwagen, maar de weg is inmiddels weer helemaal vrij.